De matroos was in 2005 als vermist opgegeven na een proefvaart met het zeiljacht. Hij was voor het laatst gezien met twee Nederlanders die zich voordeden als mogelijke kopers van het schip. De jacht en de Nederlanders zijn nooit teruggekeerd. De Braziliaanse autoriteiten vroegen de Nederlandse justitie vorig jaar om het onderzoek over te nemen. In mei werden de twee aangehouden en na hun arrestatie bekenden ze dat ze de matroos enkele kilometers buiten de kust overboord hebben geduwd en op zee hebben achtergelaten. Ze gingen er daarna met het jacht vandoor. De twee zullen in Nederland worden berecht. Minister De Jager van Financiën vindt het een lastige periode voor een formatie. Hij zei dat vlak voor een gesprek met informateur Opstelte. De Jager informeert Opstelte over de begroting voor komend jaar... die door het demissionaire kabinet al vergaand is voorbereid. Opstelte wil weten hoe de begrotingsplannen zich verhouden... tot de wens van VVD, CDA en PVV om 18 miljard te bezuinigen. De jager noemde de economische toestand van het land zorgwekkend. Hij wilde niet ingaan op de vraag of hij in het nieuwe kabinet weer minister van Financiën wordt. Een rechtbank in de Verenigde Staten heeft een stel dat zijn drie kinderen nazi-namen heeft gegeven uit de ouderlijke macht gezet. Dat gebeurde in hoger beroep. In eerste instantie had een lagere rechtbank het stel de ouderlijke macht juist weer teruggegeven. De twee hebben hun zoontje Adolf Hitler genoemd en ook de namen van de twee dochters hebben een nazi-achtergrond. Verder worden de kinderen verwaarloosd, zegt de rechtbank, en de ouders hebben lichamelijke en psychologische problemen. Daarom heeft de vader bijvoorbeeld geen werk. De kinderen uit het oosten van de VS zijn begin vorig jaar uit huis gehaald. Het weer bewolkt en droog. Middagtemperatuur 21 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Morgen is het bewolkt en regenachtig.